In het tv-debat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de NOS zeiden ze dat bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting niet omhoog kan en dat gemeenten vooral moeten bezuinigen op bureaucratie en subsidies. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 sluiten niet uit dat gemeenten uiteindelijk lasten moeten verhogen. In het debat kwamen ook de integratie en het gezag van de overheid aan de orde. Vooral bij het onderdeel integratie ging het er soms fel aan toe. De Amsterdamse politie heeft een 83-jarige vrouw aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar dochter van 47. De dochter was verstandelijk gehandicapt. Na een melding van haar buren vond de politie het lichaam van de vrouw. Ook haar bejaarde moeder was in de woning, zij was gewond. De politie spreekt van een zeer trieste zaak. Het aantal doden van de treinramp in België is opgelopen tot 18. Van de 162 gewonden zijn 11 er slecht aan toe. Bij Halle, ten zuidwesten van Brussel, botsten vanochtend twee passagierstreinen op elkaar. Mogelijk reed een van de treinen door rood. In Erp in Noord-Brabant zijn tijdens een carnavalsoptocht vier mensen gewond geraakt. Drie vrouwen en een man stonden op het balkon van een praalwagen toen bij het optrekken het hek van het balkon afbrak. Ze vielen zo'n vier meter naar beneden. De slachtoffers liepen voornamelijk botbreuken op. De Zwitserse skier Didier Devago heeft goud gewonnen op de afdaling, het koningsnummer van de Olympische Spelen. Devago legde de drie kilometer op de piste in Whistler af in 1 minuut 54 en 31 honderdste. De Noor Swindal won het zilver, het brons was voor de Amerikaan Miller. Het weer. In het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden.